van Kam met het NOS Journaal. alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... zijn veilig aangekomen op het vliegveld van Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter... dat het gaat om een groep van 207 mensen. De Afghanen worden met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Het is onduidelijk in welke fase die evacuatie verkeert. Een half uur geleden meldde Defensie via sociale media... dat er een vliegtuig is vertrokken vanuit Kabul. Tien mensen aan boord hebben Nederland als eindbestemming. Op Schiphol landde vanmiddag een evacuatievlucht met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen. Griekenland heeft de stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen... dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban in Afghanistan... een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. De demonstranten eisen dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Bij protestacties tegen de coronamaatregelen in de binnenstad van Den Haag... zijn drie mensen aangehouden, ook is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Om op West meldt dat de demonstranten fakkels bij zich hadden... flyers uitdeelden en op fluitjes bliezen. Het Binnenhof is enige tijd afgezet geweest... nadat een groep demonstranten op last van de politie werd weggestuurd. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door. En op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 We were dancing a new sound. It wasn't disco, it wasn't either soul or funk. It was a new vibe. And that night, and that night, house music was feeling and it makes no difference if you're a woman or a man, if you're black or white, straight or gay. It don't make a difference in our house. House is a feeling. House is love. House is peace. House is joy. House is soul. House is happiness. House is the light. Is it light? Is it light? Is it light? Is it light? light? I spent all my life thinking about what I was supposed to do in my life, what kind of music I was supposed to love and feel. But now I know, now I know what I love. And it's been from the 80s that I've been following this light in all the cities, all around the world. And I was devoted to my DJs. It's all about the vibe. It's all about house music. Celebrating 10 years as your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the Night Walk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. Yeah. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste stukje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. <laughs> Ja, hè? Wat moeten we daarover zeggen? Heel weinig, maar ik vertel je er straks meer over. Misschien heb je vandaag al eh, meegemaakt of was je erbij aanwezig. Natuurlijk straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met een best... Eh, lekker, nog een biertje graag. Het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli En zoals hij in Italië heet, Cavastelli DJ. Moeilijk uitspreekbaar, maar wij noemen het gewoon lekker makkelijk DJ Cavastelli. En als opening worden we trouwens Robbie Erduni Pegani... featuring Francisca uh, eh, Fagelli. Fagellia met House is the Light. Ja, in het korte eventjes eh, eh, hoe de house is ontstaan en wat het is. En hè, misschien heb je het meegekregen, misschien dat je iets van... Ik luister gewoon dat lekkere beat. Kan allemaal, hè. Straks een beetje shownieuws over hoe en wat allemaal... wat er vandaag allemaal aan de hand was. En muziek, daarvoor zie ik natuurlijk aan je rijden radio gekluisterd. Zometeen Cormac, ook Gero komt eraan.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 En daarvoor hoorden we Korma met eh, Baby. Die we hem zelf vandaag misschien meegekregen. Nou ja, je kon er bijna niet omheen. Zeker als je in een grote stad bent geweest. Eh, in eh, Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... waren natuurlijk allemaal vreedzame demonstraties. En het begon allemaal vanmiddag om twee uur. En ja, Amsterdam, daar was ik dan bij. bij de rij begon het allemaal. Ik ben alleen met de rij geweest hoor. Daarna moest ik weer weg. Ja, want uh, hè? onder andere Lowlands, DGTL, Sea Jazz Fest. Sea Jazz, moet ik zeggen, gewoon Sea Jazz, niet Fest erachter, maar <laughs> Sea Jazz. Best Cap Secrets, The State of Trance en Sundra. Die willen met de demonstratie wilden ze een, een signaal afgeven aan de overheid. Ze eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Want ja, eh, vorige week vrijdag maakte demissionaire premier eh, Mark Rutte op de persconferentie bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. En festivals gaan sowieso tot 20 september niet door. Maar een, eh, een Formule 1, hè, waar eh, duizenden mensen meer eens op een festival eh, komen. Dat mag wel allemaal doorgaan, maar dat is dan een sportfestijn en dat is wereldwijd. Dus ja, daar zet je vraagtekens achter. Maar vandaag hadden we dus een, ja, een demonstratie. In alle grote steden in Nederland. Het, de actie Unmute Us. En ja, we zijn benieuwd wat, wat voor vruchten het allemaal af gaat werpen. CFM antwoord. muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Muziek is het leven. En muziek, daar word je vrolijk van. Ondanks die evenementen die dan even niet doorgaan. Eh, en de clubs, kun je toch op je radio luisteren of op een streamen naar de muziek. En Rodriguez hoor je nu met Flashing.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 Cause you're gonna break my heart. night long. House music all night long. To the Batmobile. Let's go. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. Dance Fort FM. Flowers met In My Soul, de DJ Span remix. En daarvoor een eh, white labeltje met Feel the Groove. En sommige mensen hoor ik van, ja maar festivals mogen toch gewoon doorgaan? Eendaagse festivals mogen buiten of in open tent met maximaal 750 mensen plaatsvinden. En deze coronamaatregel geldt tot tenminste 19 september. Festivalorganisators lichten toe waarom dit niet voor hen op korte termijn haalbaar is. Nou, misschien is je zelf een beetje nadenkt, snap je het? Met 750 man vul je een middelgroot poppodium. Kun je een evenement van een dergelijke omvang nog wel een festival noemen dan? Dus eh... Grote evenementenorganisaties zoals Mojo en IDT hebben meer dan 750 bezoekers nodig om kostendekkend te kunnen werken. Anders moeten ze afscheid nemen van personeel en kunnen ze leveranciers ook niet meer betalen. Want ja, de drank moet ook betaald worden, de beveiliging moet betaald worden, de podiumbouwers, die wc's die er staan, die, eh, die vieze stinkende dixies, die moeten ook betaald worden. Dus ja, het is eh, een beetje een drama allemaal. Dus eh, de infrastructuur van festivals moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Kaarten voor een evenement met minder dan 750 bezoekers worden dan veel duurder natuurlijk om het evenement dan ook te kunnen bekostigen. Bovendien zijn niet alle artiesten bereid om voor een kleiner publiek op te treden, omdat hun vergoeding dan lager is. Want ja, hoe meer mensen, hoe beter betaald wordt natuurlijk. Want ja, eh, niet alleen beter betaald wordt, maar eh, als elk poppetje de intree betaalt van eh, 30, 40, 50, 100 euro. Nou, reken maar uit hoeveel er dan verdiend wordt. Dus die DJ's eh, die rekenen ook een beetje van hoeveel publiek komt er. Wat wordt er gezopen. En dat is mijn gaasje. Kijk naar eh, een, Chesto. Eh, hè. Het is uh, of Armin van Buren. Nou, <laughs> voor een paar duizend euro komen ze niet eens bij je langs. Hè. Dus ja, om even 1, 2, 3 vergunning te regelen... om wekelijks kleinere evenementen met beperkte capaciteit in te zetten... voor zover tijd, eh, ja, dat is allemaal veel te veel werk. Niet haalbaar, kost alleen maar geld. En eh, ja, de festivals die gaan verhuizen naar buurland... waar het dan weer wel mag. Dus dan ga je afvragen, hebben we straks nog wel evenementjes? Uh, dus het is allemaal heel spannend. CWM antwoord: ik lul weer veel te veel. Alleen maar narigheid, dus een beetje vrolijkheid op de radio. Wat dacht je van de muziek? Laurent Simeka, Krasibica. Met Ain't No Sunshine, je hoort een Nari Extended Remix. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. made. Saved yourself and the friend it became. Somebody asked me. DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM. wall. versie van Simon Adams. De remix in 2020 van eh, Tortuga. En daarvoor horen we Eddie Adamore en Francesca Ferraro. Met Coco Street Magdalena Del Rio. Like a River. En zo werd het even tijd voor de, voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? Ja, op de festivals niet in Nederland, wel in het buitenland. Maar zeker op de stream. Deze week op 10, Milk and Sugar in de Purple Disco Machine... Eh, versie van de eh, Let the Sunshine, extra nummer 1 plaatje. Op 9 Ellie eh, Brown en eh, Love Generation met We Come Together. Op 8 Moreno Pasalato met We Got You. Op 7 Armand van Helden met Freedom, You Bring Me. En op 6 Dennis Cruz met Los Tamates. Op 5 Evan McVigar met Tell Me Something. Op 4 Paul Johnson met Get Get Down. Dat is natuurlijk naar aanleiding van zijn overlijden een paar weken geleden. Op 50-jarige leeftijd. Op drie deze week Inner City en Iris Elba en Stephanie eh, Christie. Christian met eh, No More Looking Back. Op twee deze week. Ex nummer 1 plaatje ook van Hoegop. Het Moranita Fuse in uh, Afrika. En eh, deze week op 1. Nieuw nummer 1. Alhoewel een nieuwe nummer 1. Het is een plaat die al helemaal grijs gedraaid is. Junior Jack in de David Penry remix van Stupid Disco. Misschien ga je die straks horen in de mix van DJ Mouse of in de mix van DJ Cavaschelli. Ik heb wat anders voor je. My Candies en Jack Holiday met I Can't Get No Sleep. Insomnia. Die kennen we allemaal natuurlijk, hè. Nieuwe versie op de radio hier op CFM Zandvoort. should be nothing to ask for. I just want you to I'm want to take the time out right now for telling us, say, my love, you know, I'm a miss, you know, bad, bad, bad, bad, bad. And as soon as everything's settled down, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done. Curfew lift off. COVID quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID done, quarantine done, COVID done, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, COVID gone, quarantine done, Quarantine Quarantine done, done, lift up. right now. telling love I'm a miss on a bad, bad, bad, bad. And as soon as everything settled down, COVID gone, quarantine gone, COVID gone, quarantine gone, COVID gone, quarantine gone, COVID gone, quarantine gone, COVID gone, quarantine gone. Curfew lift up. Sammy Vergie met Quarantine Done. Ja, we zijn er klaar mee met die quarantaine. quarantaine? Ja, moeilijk woord. Zeker als je een paar biertjes op hebt. En daarvoor horen we My Candies en Jack Holiday met I Can't Get No Sleep. Natuurlijk in de van uh, Jaren geleden een mega grote hit geweest. En uh, eh, hij doet het nog steeds goed. Ook in de remix en ook het origineel doet het nog steeds goed. CFM Zandvoort, de Nightwalk, de eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibe. En straks, vanaf 11 uur, vliegen we helemaal naar Italië. Bij de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli.